het NOS-journaal. In Zwifterband, Flevoland, is iemand omgekomen door vuurwerk. Wat er is gebeurd is niet bekend. Het slachtoffer is een man. Hij zou in de straat wonen waar het ongeluk was. Veel mensen zagen het gebeuren. Twee kinderen die vlak bij de ontploffing stonden... zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Het is niet bekend of zij gewond zijn geraakt. De brandweer in Maastricht verwacht nog uren bezig te zijn met de brand in een glasfabriek. Aan het begin van de middag ging een oven kapot, waardoor vloeibaar glas naar buiten stroomt. Het blussen en koelen van het glas kost veel tijd. De mensen die in de buurt wonen krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. De coöperatie Laatste Wil gaat vanaf volgende maand inkoopbijeenkomsten organiseren voor leden die een dodelijk middel willen aanschaffen. Ze krijgen dan informatie over het middel en hoe ze het via de coöperatie kunnen bestellen. Leden die het willen hebben moeten onder meer een geldig idee laten zien en langer dan een half jaar lid zijn. Volgens de belangenorganisatie is de collectieve inkoop bedoeld als waarborg voor een veilige toepassing. Leden krijgen bij aanschaf een kluisje om het spul in te bewaren. Schaatsers Kjeldnuis en Koen Verwij doen ook op de 1500 meter mee aan de Olympische Spelen in Pyeongchang. De volgorde bij het OKT was dezelfde als bij de 1000 meter. In een rechtstreeks duel werd Nuis eerste en Verwij tweede. Bij de 5 kilometer voor de vrouwen pakten Anouk van der Weijden en Esme Visser eerder vandaag al de Olympische tickets. Het weer vanavond meer bewolking, vannacht opnieuw regen bij minima rond de 9 graden. Morgen, oudjaarsdag, ook periode met regen. Het blijft uitzonderlijk zacht, zo'n 11 graden. Het waait stevig vanuit het zuidwesten. Tijdens de jaarwisseling is het op de meeste plaatsen droog, maar kan er ook een bui vallen en het wordt dan een graad of 7.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 En zit u te eten? Eet smakelijk. 106.9, 104.5. Met dat allemaal eh, TV-krant, DHB+. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot 7 uur, entertainment for you. En na mij krijgt u ja, de Europese top 40 van de Euro Breakdown met Mike.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 It's hard to get by just upon a smile, girl. a child do Oh baby, baby, it's a world It's to just smile, oh, Ja, we blijven toch een heerlijke plaat. Maxi Priest en Wild World. En dat allemaal hier bij ZFM. Eh, vanuit de tol, of tenminste vanaf de tolweg 10A. En dat allemaal hier in Zandvoort. En eh, ja, we gaan dan lekker nummer, Nederlandstalig nummer draaien van eh, Belinda Kiner. En een wind van verlangen. Ik voel de wind die is je stem vandaag? Ik kan jou niet vergeten. Ik wil je hier bij mij, begrijp je? Wanneer mijn hart zacht huilt, engel dan. Wat doe jij? Is iemand in jouw hart en zal ze bij jou zijn? Ik kan jou niet vergeten. Ik wil je hier bij mij, begrijp je? Wanneer mijn hart weer huilt is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Kessie, Kessie, nou weer onderbreken. Dit was uh, trouwens eh, Frank Galan, onze zuidenbuur. En Kessie, Kessie, Kino. En eh, ja, nu hebben we iemand aan de telefoon. En ja, dat is uh, Lien. En Lien, ik zou zeggen, een hele goede avond. Een hele goede avond. Hey, een hele goede avond. hey, ja, ik, ik, heb al eigenlijk een beetje een tijdje niks, niks van je vernomen. Dus ik denk, nou, we gaan eens even kijken. <laughs> Nou, nee, eh, nou, het, nog hoor. Ja, nou ja, goed, ik, eh, ik, ik doe het niet. En eh, dat, eh, dat nummer, daar hebben we laatst eigenlijk met elkaar gesproken. Ja, inderdaad. Ja. inderdaad. zijn er nog wat knopingen daarna geweest, of niet? Uh, nee, eigenlijk niet moet ik zeggen. Er zijn wel wat dingen op mijn pad gekomen, maar ehm, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet daarna een liedje ben tegengekomen waarvan ik dacht van ja, dat wil ik nou echt op plaat uit gaan brengen. Dus ik ben nog, eh, ik ben nog een beetje zoekende. Ja, oké. Want eh, ja, er zijn ook geen aanbiedingen, dus ja, dat is een beetje jammer wel, ja, in ja, ik krijg inderdaad wel heel veel telefoontjes van... Goh, eh, waar, waar, waar, blijf je eh, volgende single? Ehm, ik heb het wel heel leuk gehad eh, toen ik Ik Doe Het Niet uit ging brengen. En ehm, superleuke tijd. Een beetje zoekende ook van wat ik wil. Hè? wat ik al eerder zei, ja, in welk hokje word ik gestopt in Nederland en zo. En eigenlijk is het daarna een beetje, een beetje stilgevallen. Ja, wel heel druk geweest in het land met optredens en zo. Hartstikke leuk. Ehm, en ehm, ja, ik denk wel dat er wel een single gaat komen hoor. Maar ik doe het rustig aan. Ik heb niet zoiets van ik moet zoveel eh, platen per jaar maken. Ik doe het liever op basis van dat vind ik echt een leuk nummer om uit te brengen. En dan ga ik het doen. Ja, ja want je bent niet eh, een totaal onbekend in, eh, hè, in de wereld van, van muziek en entertainment. Dus, nee, inderdaad. Hè, dus ja, er zal vast wel iemand zijn, toch? Oh ja, zeker weten. <laughs> zeker weten. Komen er, komen een hele hoop voorbij. Alleen ik ben denk ik zelf een beetje, zelf, een beetje eigenwijs en zo. Uh, of kieskeurig. Ja, precies. Kieskeurig, eh, professioneel. Eh, waarvan ik denk van oké, nou het, moet, moet mij wel echt liggen. Wil ik het uit gaan brengen. Ja, oké. Maar het is, het, is, ja, het, is wel dat je zegt van nou, ik, ik, wil wel verder gaan met zingen. Oh ja, zeker weten. Ik zit dit, dit jaar 30 jaar in het vak. Ja. Ehm, dus dat is eigenlijk wel een hele, een hele tijd. Ehm, zit er een jubileum aan te komen of iets? Ja, er zit wel, ja, we zijn wel in overleg ehm, met een aantal eh, personen van... Eh, goh, wat ga ik daaraan doen uh, <clears throat> volgend jaar? Ja. Ehm, ja, dus ja, daar kan ik eigenlijk nog heel weinig over zeggen. Ik heb wel heel veel, heel veel plannetjes wat ik, eh, wat, ik, eh, wat ik uit zou willen voeren. Maar we moeten even kijken wat, eh, wat realistisch is en wat niet. ik heb wel inderdaad in oktober, toen ik precies op die dag 30 jaar in het vak zat... heb ik wat op Facebook hè, en, en, en Insta en zo neergezet. En er kwamen eigenlijk hele leuke spontane reacties van mensen van... Goh, nou, dat moeten we toch eigenlijk echt wel gaan vieren. Dus ik hoop... ik hoop hoop dat dat, eh, dat, dat uit kan komen. Het zou, ik zou mij in ieder geval heel erg... ja. Dus we moeten eigenlijk oktober in de gaten houden, 2018. Nou, ik weet niet of dat in, in oktober gaat worden. Misschien wel... Uh, Misschien iets eerder. 2018, weet je wel. Maar... Ja, ja, ja vanwege het, het warme weer. Vanwege het warme weer inderdaad. Van, vanwege locaties die ik bezocht heb. Waarvan ik denk van ja, dat vind ik nou echt een leuke locatie om wat te gaan doen. Dan wil ik het ook weer net zoals... Ja, ja nou, misschien hier in Zandvoort. Houden en zo. Ja, wie weet. Eerst <laughs> kunnen we het gewoon eh, op het strand doen, toch? Ja, toch? Ja. <laughs> Nou, eh, paviljoen zat hier ook, dus... Eh, hè? Ja, ja, ja. Ja, zand is er ook zand, dus... Nee, dat komt helemaal goed, joh. <laughs> ja, precies. Nee, dus, dus er zijn genoeg dingen, maar ik heb twee hele drukke jaren achter de rug, moet ik heel, eh, heel eerlijk zeggen. En uh, eh, uh, eh, super natuurlijk dat ik in het land zo nog steeds meedraai als oude rot in het vak, zeg maar. Ja, ja, ja. En, ja, en is, plannen genoeg, maar ja, ze moeten wel goed uitgewerkt ja, worden. Nou ja, we zien inderdaad regelmatig op Facebook zien we je voorbij komen, ergens met een optreden. En, ja. ja. Dat, eh, ja, dat houden wij ook in de gaten natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. hartstikke leuk. Dat mensen dat doen ook. Ja, super. Ja, dus ik eh, dacht, nou ja, hè? ga nou eens een keertje bellen. Even contact zoeken. Even ja, contact. Wat, super leuk, wat superleuk dat je me even belt. Ja, tuurlijk. En zo, eh, zo vlak voor, voor het einde van het jaar. Ja, ook dat. Daarom zeg ik, ja, het jubileum zit eraan te komen, 30 jaar. Dus ja. Dus nou, dat weten we dan ook gelijk weer. En ja... Nou ja, voor die tijd neem ik in ieder geval nog contact met je op. En eh, kijken hoe, eh, hoe het ruilt en zeilt. Eh, hoe het ja, ruilt ja. Nou, hartstikke goed. Hartstikke goed. Ja, dan houden we contact met elkaar. Doe Doen we. Oké, nou dan wens ik jou en je luisteraars een heel goed uiteinde en natuurlijk een fantastisch, goed, mooi, gezellig en gezond begin van 2018. Ja, van deze kant eens gelijk natuurlijk. Dank en, uh, Dankjewel. Zeg ik, we houden contact en we spreken elkaar nog goed. Oké, dankjewel. Ik ga een plaatje weer draaien. Ja, super. En eh, ja, gewoon, eh, ik doe het niet. Ik doe het gewoon niet. Oké. <laughs> hey, goed weekend, groetjes. Hoi hoi. Doeg. Het is best leuk en ook wel knap Sarah Joling en eh, Lieve Ling. En daarvoor nu uh, En eh, ja, die hadden we eventjes aan de telefoon met Ik Doe Het Niet. We gaan verder met Shaggy en Riven. En In The Summertime. Moeten we nog eventjes op wachten, maar goed. heaven Cause can be sweet as honey, sting like bumblebee It's a summertime affair in the atmosphere I'm a lover, attire and the clothes that she wear Some of them a bun up, them tire, some of them a draw down gear Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare This is Shaggy and Raven as your ultimate peer Taking care of our career, so tell the world beware Cause it's a brand new selection for your musical era We say, we say what we want, and we say what we need, and we love the weather is fine. we go fishing, we go fishing in the sea. We happy to live life, that's our philosophy. Now if daddy's rich, for a meal. And if daddy's poor, just do as you feel. speeding down the lane, even though the speed limit is 25. And when the sun goes down, I'll make it my Sweater on the fire body with her caramel skin. I a smiled at her, she looked at me and gave me a grin. I man offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her how you doing. Where was it that I resided? And I told her Brooklyn. Atmosphere filled with romance, eyes first sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Ragamuffin, shagging now with a musical swing. I is a pretty little woman, sexy as can. Yeah, sweet as honey, sting like bumblebee. She's a pretty little woman, sexy as can. Be sweet loves on, he sing like bumblebee. We're in the summertime when the weather is high and you can stretch right up and touch the sky. No, when the weather is fine, you got women, you got women. No, oh, sexy as can be Sweet as honey, sting like bumblebee I say pretty little woman sexy as can be me sting like bumblebee. It's a summertime appearing at the atmosphere. I'm a lover, tire and the clothes that she wear. Some of them are bun down, them tires, some of them are draw down here. Well, some of them are shine up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as the ultimate beer. Taking care of our careers, so tell the world beware, cause it's a brand new selection for your musical era. In the cemetery. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Je zei niets meer terug en je keek me niet aan. Je liet me gewoon buiten staan. Je bent mij aan het ontwijken. En ja, ik was vannacht in de stad en alweer met mijn vrienden op pad en dus niet te bereiken je app hebt gehad. Een roddel vast s'nachts uit de stad. Zijn dat nou je vrienden? Ze hebben me vast wel weer ergens gezien. In een kroeg of een snackbar misschien. Is dit wat we verdienden? Zal de kist op jaloezie wel voorbij. is de titel van deze plaat. maar van het End, ja. Heel vaak hier in de studio aanwezig geweest. En eh, ja, binnenkort zal hij uh, wel weer komen, denk ik. Ja, moeten we even afwachten. We gaan in ieder geval verder met een, eh, ja, een, lekkere, ja, een lekkere plaat eigenlijk. Gary Moore en I Still Got The Blues For You. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur entertainment voor you.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 En ja, nou ja, dat is voor mijn, voor mijn vriendinnetje natuurlijk. En ja, zoals altijd eigenlijk. Michel Kovac en ja, Neman Visje Rasloga da Zivim. Oftewel een hele mond vol. Blijf maar lekker luisteren. Tot 7 uur is dit entertainment voor you. čašu vina Da nam gitara tiho svira A meni noća do ničeg nije Srce se samo od sebe rasogar. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 Waste Wasted days and wasted nights I have left for you behind For you don't belong to me Your heart belongs to someone else Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for making me blue? should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for making me blue? why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for making me blue? Hey, Fred! Daar nog eens een plaatje. Ja, dat gaan we zo doen. Dit was hij dan, Freddy Fender en uh, Waste the Days and Waste the Night. En eh, ja, het is eh, ja, bijna, bijna 55 minuten voor de klokken van 7 uur. En dus ja, we gaan nog in ieder geval een plaatje draaien. En dat is Los Lobos en La Bamba. gekomen. Tijd van gaan die tijd van te gaan is gekomen. Dat is sowieso uh, voor dit, eh, ja, de laatste, laatste paar uurtjes van dit jaar. Dus eh, ja, van mij vandaan ja, zou ik zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken natuurlijk. En graag zie ik u weer in het nieuwe jaar. En bij deze natuurlijk, ja, van, van mij uit de beste wensen voor iedereen natuurlijk. En eh, ja, graag tot volgend jaar. Met deze, groetjes, joep doei en de mazzel. en stuur je allemaal fijne dagen en...